De man is twee weken geleden opgepakt. In zijn huis is ook kinderporno gevonden politie in Eindhoven heeft foto's verspreid van twee jongens die worden gezocht voor een mishandeling. Het gebeurde s'nachts in het laatste weekend van juli. Drie jongens werden vanuit het niets zo hard in elkaar geslagen dat ze het zich nog nauwelijks herinneren. Volgens de politie waren er veel getuigen bij de mishandeling, maar is er tot nu toe maar één iemand naar de politie gestapt. Een deel van Amsterdam Centraal en het plein voor het station zijn vannacht ontruimd. Iets na half één meldde zich een man bij NS-medewerkers met het verhaal dat hij een vuurwapen en een mes bij zich had. Agenten waren er snel bij en zagen een machete uit de tas steken. Ze hebben de man van 32 opgepakt. Omdat ze niet wisten wat er verder in de tas zat, is de EOD er eerst nog bij gehaald. Het afgesloten gebied werd pas rond half vijf weer vrijgegeven. En het treinsysteem in Polen is misschien gehackt. Afgelopen dagen stonden er ineens heel veel treinen stil kwam door een automatisch veiligheidssysteem dat de treinen laat stoppen. Correspondent Wouter Zwart legt uit waarom ze in Polen denken dat Rusland erachter zit. Er was eh, op diezelfde frequentie waarover dat, eh, dat radiostopsignaal wordt eh, verstuurd... Ehm, volgens getuigen ook een keer even het Russische volkslied te horen. er zijn ook berichten dat er een deel van een toespraak van Poetin... werd uitgezonden over die frequentie. Nou, dat kan, hè, nadruk op kan, duiden op Russische invloed, Russische hackers misschien ja, via het spoor daar gaan veel treinen met spullen richting Oekraïne. Het weer, nog wat buien, maar vanmiddag ook zeker wat opklaringen bij een graad of 19.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 Cuando se inmale a dolores, cuando se quema amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmale a dolores, cuando se quema amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila rumba gitana que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba gitana que yo siempre cantaré. Que solo vive enamorada. Que yo siempre yo cantare. Cuando se marea dolores, cuando se quema el amor, cuando se la su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, bailame, esta rumba, esta gitana, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré, esta rumba, esta gitana, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré. que ik siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré.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 ZFM's antwoord. 106.9 FM. Ik denk nog vaak aan die mooie tijd. Die wij hebben beleefd in het zonnige Griekenland. Duizend sterren en Griekse wijn. Jij zei kom als met mij, dan zit daar die de hele nacht. De bouzouki spelen.